Citydijkers met het NOS Journaal. Op veel plekken zijn evenementen rond Koningsnacht druk bezocht. In Utrecht, Almere en Gouda werd het op een gegeven moment te druk... en werden nieuwe bezoekers niet meer toegelaten. De gemeente Utrecht riep halverwege de avond mensen niet meer op om naar de binnenstad te komen. En in Gouda ging aan het begin van de nacht de markt op slot voor nieuwe bezoekers. In Almere braken bezoekers door hekken heen... Transavia schrapt vluchten in mei en juni om de stijgende kerosineprijzen... Om welke bestemmingen het gaat is onduidelijk. Klanten kunnen kosteloos omboeken of krijgen hun geld terug. Ook KLM en Lufthansa hebben al vluchten geschrapt vanwege de gestegen brandstofprijzen. In Rio de Janeiro is een medewerker om het leven gekomen... bij de opbouw van een podium voor popster Shakira. De man van 28 kwam met zijn benen vast te zitten in een hijsinstallatie. Hij kon nog worden bevrijd en naar het ziekenhuis worden gebracht... maar overleed daar uiteindelijk. Shakira treedt komende zaterdag op in Rio, op de beroemde Copacabana. Het is een gratis concert, zoals Madonna en Lady Gaga ook op dezelfde plek gaven. Er worden honderdduizenden bezoekers verwacht. Reddingswerkers willen toch nog een poging doen om bultrug Timmy te redden... die al weken vastzit voor de Duitse Oostzeekust. Er is een schip onderweg die de bultrug uiteindelijk naar het diepe water van de Noordzee moet brengen... meer dan 400 kilometer verderop... De bultrug wordt voor het vervoer in een stalen bak met water gehesen... dat door een sleepboot uiteindelijk naar zee wordt gebracht. Bij de vorige reddingspogingen werd de bultrug uit het ondiepe water losgetrokken... maar zwom die zichzelf elke keer weer vast. Het weer, het is een heldere koningsnacht met weinig wind... en temperaturen rond de 4 graden. Koningsdag start zonnig. In de loop van de dag is er wel meer bewolking, maar het blijft wel droog.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 time now, don't you know? I'm now. Don't you like me dad. Are you serious? <laughs> Mommy always wants you to come for tea. Don't be shy, straighten up your tie, get down from a treehouse sitting in the sky that's what I do.